Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil bepalen of een gemeente een AZC krijgt. Ook als die gemeente dat zelf niet wil. De asielzoekerscentra komen dan in gebouwen die al van de overheid zijn. Een vluchtelingenwerk hoopt dat deze nieuwe maatregel zorgt voor betere verblijfplekken voor vluchtelingen. We hebben natuurlijk liever dat het vrijwillig komt van gemeenten. Maar omdat dat nu eenmaal niet komt en duizenden vluchtelingen nu in, in tenten, eh, in sporthallen, soms zelfs buiten eh, moeten slapen. Ehm, ja, zien we nu ook dat het Rijk ook geen excuus meer heeft. Asielzoekers kunnen dan worden opgevangen in bijvoorbeeld kantoren, kazernes of ministeriegebouwen. Ook zijn twee cruiseschepen gekocht waar ongeveer duizend duizend asielzoekers terecht kunnen. En je hebt het misschien al wel gemerkt als je met je mandje bij de supermarktkassa staat. Alles is flink duurder geworden. Een gezin van vier is nu per jaar zo'n 8000 euro aan boodschappen kwijt. Dat is 1500 euro meer dan een jaar geleden. En die kosten gaan alleen nog maar verder stijgen, denken economen. Dat komt door de oorlog in Oekraïne tekort aan graan en personeel in Almelo is gisteravond een flinke brand uitgebroken op een industrieterrein. Een bedrijfspand is bijna helemaal afgefikt. In die hal lag vooral hout, bouw en sloopafval, dus dat wilde wel. Na een paar uur was de brand geblust. Hoe die heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. En PSV zit nog steeds in de race voor de Champions League. De ploeg uit Eindhoven won gisteravond in eigen stadion. Na 90 minuten stond het 2-2. En pas in de verlenging ging de winnende goal erin tegen AS Monaco... door een kopbal van Luc de Jong. Het is afgelopen. Een Houdini-act van Jewelste van PSV... dat op onverklaarbare wijze deze wedstrijd vanuit geslagen positie toch nog Zijn kopbal gaat PSV naar de play Die is volgende week al. Dan speelt PSV tegen de Rangers van trainer Giovanni van Bronckhorst. En het weer nog, het wordt zweten vandaag. Er is veel zon, weinig wind en in het hele land hoge temperaturen. Op de Waddeneilanden wordt het maar 26 graden. En in Limburg kan het wel 32 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de N242 ook maar Middenmeer in beide richtingen dicht bij Middenmeer vanwege een technische storing bij de brug daar. Het is niet bekend hoe lang dat gaat duren. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, is Zin in ZFM.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 Dat blijkt uit onderzoek van bureau GFK, dat de prijzen in verschillende supermarkten bijhoudt. De verwachting is dat de prijzen voorlopig nog niet stoppen met stijgen. De Highland Games in Gelderop, waarbij afgelopen zondag een man dodelijk werd geraakt, had geen vergunning. Er is bij de gemeente geen specifieke aanvraag gedaan... en het landgoed waar het evenement werd gehouden had ook geen permanente vergunning. De PSV blijft in de race voor de Champions League. De ploeg uit Eindhoven won thuis in een spannende wedstrijd...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 Listen to the beat, beat of the song, I'm buzzing in my head, my head like a bomb down. Twitch attracted through the book and like not be flow. But don't by the soul, while having club. I sing my song and I'm a rocker.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 But listen to the beat. I beat up a song song, a buzzing in my head, my head like a bomb dome. We're standing alive, and we're the King Kong Fire, through the King Kong Drive on the Japanese boogie.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 Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. Yeah, yeah, yeah, yeah. You think only you can have fun, thing again. I've been boy crazy since I was like 10. I like him, but also like his friend. Damn, that's for 20 something. First time I'm this I belong to me. bunny made a bad girl out me. Give me that reggaeton, give me party, party. Won't put my life on pause cause the paparazzi. Come here, kiss baby, touch my body. Oh, boy, if you post your shit, Gotta watch my back. I'm not just anybody. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.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 Who's gonna be the one to break the silence? Are you driving in another lane? been waking to the sound of sirens I've been thinking lately Thinking about you I've been thinking lately You're somebody I don't wanna lose All of these nights we've been talking and touching levitating, got me off the ground Out of control and I can't stop climbing Look what you do to me, look what you do to me I've been thinking lately Thinking about you I've been thinking lately You're somebody I don't wanna lose talking and touching And all I wanna hear is you to say you love me If all of these nights been leading to something Cause all I wanna hear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 Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno. Desde que tú te fuiste yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama.